omdat er ook twee valken in de buurt zijn die graag spreeuwen eten. De wielerploeg van de Rabobank is in de Tirreno Adriatico goed begonnen. De Nederlandse formatie won de openingstijdrit over bijna 17 kilometer met start en finish bij de haven van Carrara. Door de overwinning mocht Lars Boom de eerste leiderstrui aantrekken. En dan het weer. Vanavond overal droog en opklaringen, morgen bewolkt en in de middag wat motregen. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Na morgen wordt het rustiger en zijn er hogere temperaturen.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 Ik heb voor je klaarstaan de DVD-update. Een nieuwe dance classic, een nieuwe split, nieuw, nog op de pol. En er komt nog in de uitzending. Eh, en er, komt nog iemand in de uitzending. Dat en meer in Z-Power deze week. Maar is muziek. Waar het uiteindelijk toch om draait, hè. Van Anouk. Dit is Girl. Ik zeg een hele goede middag. Ik tot 6 uur. Ja, hij was ooit zo beroemd. Zeker met dit nummer. Feel it! En naar aanleiding eh, van vorige week, de eerste uitzending, heb ik ontzettend veel reacties gehad. En eh, zeker op de poll, want uh, was het helemaal van ja, wat is nou de poll van volgende week? En er is een ontzettende leuke poll uitgekomen. Maar wat die is, dat hou ik nog even voor, voor me. Dat krijg je straks nog te horen. Maar eerst de splinter nieuw van deze week. Want ja, ik heb echt getwijfeld van wordt het nou die, wordt het nou die... Maar uiteindelijk werd ik op deze plaat geweest en ik dacht toch, ja, deze moeten we toch even als de nieuw van deze week doen.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 Kel, oké. hallo Kel. Nou, welkom in de uitzending. Ja. En jij wil, uh, eh, jij wil graag een plaat aanvragen, Ja. En welke plaat is dat dan? Ina met The eh, Sun Is Up. En waarom wil je graag die plaat horen? Omdat ik het gewoon een mooi liedje vind, gewoon. Nou, dan ga, dan ga ik hem gewoon voor je draaien. Ja, is Oké, dankjewel Kuil. Later. All the people tonight put your ZFM's antwoord ZFM. I've been on my honey for ready to dance. I got myself some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines. I get in so far. I'm good. up high. I feel good. En dankjewel nog Kauw voor het aanvragen. En natuurlijk ook weer de poll van deze week. En de poll van deze week die ik heb gevraagd. Eh, weet jij wat er in Libië aan de hand is? En ja, zeker zei 22%. Een klein beetje zijn 34%. En uh, eh, 27% zei eh, ik weet er heel weinig van. En 17% zijn zelfs Libië. Is dat een land of zo? Nou ja, goed. Uh, kan, kan gebeuren. Even terug in de tijd met Jean-Paul. Oh. En die oh. temperature, nou ja, die zit niet echt goed. Straks nog goed weer, hè? Baby girl, all my girls, all my girls. Thunder Paul well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to take. the papa, you can be the mom. Oh oh. Because see the girl them broke out on the floor from you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on, girl. Make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, nah no green banana. But down in Jamaica we give it to your heart like a sauna. Well, woman, um, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on and. Girl, lover, you can be the mom. Oh oh, pump expose and girl, you got it just out, but you know we soft, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you distress out. Me have a flat to become me, God bless out, and girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, i on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on, and girl me the papa, you can be the mom. Oh, oh so me crazy now. This change drop it and I a it on flavor show. Ooh, Time for me make baby now. So stop going like you, I get shady, yo. Ooh, Woman, don't play me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Ooh, my loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I be the papa, you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, just spark it right here, keep it undercover. Come in love, how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh, the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh can I see the girl them broke out on the floor From you don't want work this performer From you don't want man where can't turn you on Girl make I see you when them upon ya Can't stand for the long nah Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna Well, um, on the way the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom locked up right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 Een meisje, meisje. Ja, dit is, is toch echt veranderd hoor. Door met red Your Glass. En natuurlijk deze week ook weer de Dance Classic. En deze week is het een plaat geworden. Eh, van toen die uitkwam was het echt van... Nou, nou, het is allemaal zo'n tweedehands plaatje, weet je wel. Die je, die je maar even snel downloadt en eh, even snel op je iPod zet, maar eigenlijk nooit meer naar luistert. Maar het is toch wel eigenlijk een echte dance classic geworden.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 Down. En het is tijd voor de filmupdate. Met deze week in de filmupdate... Gooise vrouwen. In het gooi verlopen de levens van de vier vriendinnen allesbehalve soepel. Cheryl's man, Martin, wordt weer behoorlijk afgeleid door ander vrouwelijk schoon. En Claire's dochter en dus ook haar kleinzoon vertrekken naar Burkini Faso voor drie jaar... Roelien is van slag omdat ze een bejaarde heeft geslagen en tot overmaat voor een ramp besluit Vlinder bij haar vader te wonen omdat ze haar moeder een slet vindt. De dames zijn hard toe aan vakantie om zichzelf weer een beetje tegemoet te komen. Ze pakken hun koffers en vertrekken naar Frankrijk. Eenmaal daar realiseren ze zich hoe belangrijk vriendschap is. Ja, ja. En eh, morgen gaat hij trouwens in première in Circus Zandvoort. Dat is hier ontzettend dichtbij. Dus je nou denkt van, nou, ik wil daar zo snel mogelijk naartoe.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 Metalen staaf in hoofd van een bouwvakster. Een vrouwelijke bouwvakker uit de Chinese provincie Anhui moest een zware operatie ondergaan nadat ze een metalen staaf 8 centimeter alleen al in haar hoofd doorgedrongen was. De 48-jarige Sheng Fua was aan het werk terwijl op de, uh, op de begane grond... terwijl iemand, van, eh, terwijl iemand een 4 meter lange staaf eh, van, van diep verdiepingen hoog naar beneden gooide. En een, een ooggetuige zag dat er wat naar beneden viel. En toen zat er opeens een lange staaf in Shengs hoofd. En het is echt, als je ook de plaatjes ziet, dus steek zo'n... Oh, godverdamme! Oh, dit is Kesha. and we are we are. And dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Us, us. Got that glitter Damn time to live it up. I'm so sick of being so serious. It's making my brain delirious. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes. Hard. Got that glitter on turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up. van Zandvoort, op 106.9 FM. met Aiken. The Sweet Escape. Een heerlijke plaat. En dan ben je toch weer snel aan het einde van zo'n show, hè? Helaas, helaas, helaas. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Maar goed, ik spreek je volgende week weer. En ik ga snel afsluiten. En ik zeg eh, tot volgende week. Later. you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is ace right? Cause I've been trying to work it out. Ah, oh, good white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name.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 Rosenthal zei eerder al dat hij wil meedenken over een vliegverbod, maar volgens hem zitten er allerlei complicaties aan. Als het zover komt, is de vraag wie voert het uit en op welke manier, zei Rosenthal. Minister Schultz voelt er wel wat voor om automobilisten pas vanaf hun 75ste verplicht te laten keuren. Nu gebeurt dat als ze 70 worden. Volgens VVD en PvdA is die leeftijdsgrens achterhaald omdat mensen tegenwoordig langer gezond blijven. Ze wijzen er bovendien op dat in de praktijk vooral mensen ouder dan 75 een gevaar op de weg kunnen worden. Schultz is het ermee eens dat mensen tussen de 65 en 75 relatief weinig ongelukken veroorzaken. De Nederlandse afdeling van Amnesty International is woedend over de vertrekbonus van de hoogste baas van de organisatie, Irene Kaan. Ze vertrok in 2009 na een arbeidsconflict. Kaan kreeg 600.000 euro mee en haar adjunct 360.000. De Nederlandse afdeling van Amnesty vindt het ongehoord dat ze zoveel geld van donateurs kreeg en wil opheldering van het internationaal bestuur in Londen. Boven Utrecht vliegt een zwerm van meer dan 60.000 spreeuwen. De vogels vormen samen een bewegende wolk die opvallende figuren in de lucht maakt. De spreeuwen vliegen al een paar weken boven de wijk Hoograven in Utrecht. De laatste dagen is de zwerm flink gegroeid. Volgens de